Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vier dagen na de aardbeving in Nepal hebben hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden nog altijd niet bereikt. Vooral over de situatie rond het epicentrum van de beving is nog weinig bekend. Die gebieden zijn zo goed als onbereikbaar doordat ook veel wegen door de beving onbegaanbaar zijn geworden. Net buiten de hoofdstad Kathmandu zijn al wel hulpverleners aan het werk. Volgens de, het Rode Kruis is de situatie nijpend. De snelwegpolitie komt weer terug. Een speciaal politieteam gaat zich richten op verkeersovertreders, meldt de Telegraaf. Het zal zich in eerste instantie vooral richten op hardrijders, bumperklevers, bellende automobilisten en mensen die met drank achter het stuur kruipen. Er worden 50 politiemensen voor vrijgemaakt die met 30 onopvallende auto's gaan controleren. Het is opnieuw onrustig in de Amerikaanse stad Baltimore. Ondanks de avondklok zijn er veel mensen op straat om te demonstreren. Duizenden agenten zijn op de been om het uitgaansverbod te handhaven. Er wordt met stenen naar de politie gegooid en die schiet met pepperspray en rookgranaten. Australië heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Indonesië. Dat is een protest tegen de executie van twee Australische drugsmokkelaars. Ze kwamen gisteren voor het vuurpeloton samen met zes anderen. Australië heeft steeds geprobeerd de twee landgenoten vrij te krijgen, maar dat is niet gelukt. Het overleg over een nieuwe CAO voor rijksambtenaren is mislukt. Het was net weer hervat, maar de vakbonden zien er geen helder in... omdat minister Blok volgens hen niet wil ingaan op hun eisen. De rijksambtenaren zitten nu 1600 dagen zonder CAO. Al die tijd hebben ze geen loonsverhoging gehad. De bonden willen 3% loonsverhoging plus een compensatie voor de tijd dat er geen CAO was. Het weer, eerst droog en af en toe zon, later kans op een bui. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen wat meer zon, maar ook buien en een graad of 12. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 3 en bij Knopend Maardenberg 5 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht na een ongeluk bij Knopend Everdingen 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Battenverdorp 3 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag voor knopend Prins Klausplein 6 kilometer.